Kees Groot met het NOS-journaal. Er zijn nog maar misbruik in de sport, meldt Nieuwsuur. Bij de commissie De Vries, die er speciaal voor is ingesteld, zijn ongeveer 100 berichten binnengekomen. Maar dat zijn niet alleen maar meldingen van sporters die zelf zijn misbruikt. Slachtofferhulp Nederland heeft de afgelopen maanden slechts 20 hulpvragen binnengekregen. Waarom het er zo weinig zijn is niet duidelijk, zegt slachtofferhulp. Misschien is de schaamte te groot. Slachtoffers van seksueel misbruik in de sport kunnen zich nog tot 1 november melden bij de commissie De Vries. De politie heeft in een schuur in het Brabantse Asten een groot aantal wapens gevonden. Het zou onder meer gaan om pistolen, revolvers, geweren en een mortier. Er is een 49-jarige man uit Helmond aangehouden. Het wapenarsenaal werd gevonden tijdens een groot onderzoek naar uitkeringsfraude. Defensie kampt met een groot personeelstekort. Vooral jonge mensen vertrekken, blijkt uit cijfers. Dit jaar stapten bijna 1700 mensen bij Defensie op... omdat ze te weinig perspectief en loopbaanmogelijkheden zagen. Minister Hennis zegt dat alles op alles wordt gezet om personeel vast te houden... en nieuwe mensen aan te trekken. Een cold case team van de politie in Florida denkt na 27 jaar de mysterieuze killer clown te hebben opgepakt die in 1990 een vrouw doodschoot. De clown belde bij haar aan met een bos bloemen. Toen ze opendeed werd ze in haar gezicht geschoten. Aanvankelijk verdacht de politie de echtgenoot van de vrouw van de moord, maar hij bleek onschuldig. Nieuw DNA-onderzoek wijst nu uit dat achter de killerclown een vrouw schuil gaat... die destijds een affaire had met de echtgenoot van het slachtoffer en nu met hem getrouwd is.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 Tot zover de verkeersinformatie. picturing Ja, Tin Lizzy Whiskey in the Jarro. Ja, Metallica heeft hem ook gemaakt, maar ik, ik blijf trouw aan eh, Phil Lynott, absoluut. We hebben een, eh, een luisteraar hier. Ik, eh, ik heb alle luisteraars opgenoemd, maar dat is toch ja, wel een luisteraar in het bijzonder eigenlijk. En uh, dat, is, dat is degene die dus op de woensdagavond draait als ik dus niet draai. Want ik kan niet altijd draaien. Soms ben ik net een mens. is heel raar is dat. En dan werk ik en ja, dan, dan gaat dat gewoon niet. En dat is Jacques Jongmans en... Ik weet dat eh, Jacques heeft een, een, stille liefde en die heet, uh, die Jessica. Afijn, ze vertelde het zelf maar. Toch? Die is voor jou, man. Ja, Jacques Jongmans, oftewel Jacques Bubbels. Eh, je kunt naar hem luisteren. Dat is op de dagen dat ik dus niet draai. Dus de woensdagavonden, zeg maar, volgende week draai ik dan wel weer. Die week erop dan draait Jacques weer met zijn uh, eh, eh, de platenbak. Daar kan ik niet aan tip, joh. Daar kan ik alleen maar van leren. Ik val bijna uit elkaar in stukjes. Dat allemaal bij ZFM Zandvoort. Een hele goede avond. Fall to Pieces, Velvet Revolver. En uh, ja, op de gitaar hoorde je natuurlijk Slash. En Slash ken je natuurlijk van Guns N' Roses. Maar eh, ja, ook zijn band natuurlijk, Snake Pit. Maar dit was wel een, eh, geweldig goed nummer. Ik krijg een, een, een, verzoekje en daar wil ik toch eventjes op inhaken eigenlijk. Dat is, dat is een, een luisteraar, een trouwe luisteraar is dat. Een, die, die heeft een nummer aangevraagd van ehm, Andy Tielman. En ze zeggen, ja, Andy Tielman, wie is dat? Nou, Andy Tielman, dat is een begrip in de Indo-rock. En... Ehm, ja, of het ter nummer ertussen kon passen. Ik, ik, ik zou nooit nee zeggen van nee, dat kan niet. Maar ja, ik, ik zeg het nu wel, want het valt echt helemaal buiten de marge. Maar ik beloof je, volgende week, volgende week, dan wordt het... Eh, ja, de challenge eh, of de guilty pleasure. Ik krijg het niet eens uit mijn mond meer, jongens. Zo vaak heb ik het al gezegd van de week. Eh, ik ga het nummer zeer zeker draaien en dan nemen we de lange versie. En ik geloof dat de lange versie... Dat is echt niet guilty pleasure. Ik geloof dat de, lange versie 28 minuten, dacht ik. Mag ik draaien voor je? Goed? said yes. she calls me to stand in her spotlight again. Tonight I won't be alone. To know that don't mean I'm not lonely. I have got nothing to prove for you that I died a different. Bon Jovi, Bed of Roses. Ja, dat nummer dat kan natuurlijk niet ontbreken, want anders is het niet compleet, zeg ik altijd. Dat geldt ook voor het volgende nummer. De live track, Passage Walkway, Gary Moore. En voor de insiders onder ons, dit is de korte versie. I met Return to Fantasy. En eh, ja, natuurlijk de band ook van Easy Living enzovoort. Eh, hele bekende band in de, in de jaren eh, ja, van wel eer, zeg maar. Dat geldt eigenlijk ook voor het volgende nummer. voor dat nummer heb ik altijd een zwak gehad. David Bowie met Ziggy Stardust. he played guitar, jamming good with Weird and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man. Then we were Ziggy's band. Ziggy really sang. Screwed up eyes and screw down hairdo like some cat from Japan. He could lick them by smiling, he could leave them to hang. They came on so loaded, man, well hung in snow white tan. time, jiving us that we were voodoo. The kids were just crass. He was the nest with God-given ass. He took it all too far, but boy could he play guitar. David Bowie. Good old David Bowie. Ga verder met Vandenberg. Met op de gitaar Adje van den Berg natuurlijk. voor de kennis, Adje komt er wel eens bij Whitesnake. Daar ben ik ooit ook helemaal geweest. DJ. Ja, Van En uh, ja, ik werd eenmaal aan de praat gehouden door Dolly, Dolly de Pierik. En Dolly de Pierik, dat is ook een... Eh, ja, dat is ook een... Eh, hoe, moet, ja, hoe, hoe, moet ik dat nou zeggen? Een, een icoon eigenlijk bij, bij, bij CFM. En die doet ook... Uh, ze is de sidekick en de voorkick en de achterkick. Dus ik, eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk schopt ze gewoon <laughs> overal tegenaan. <laughs> En ik kwam eventjes langs. ze is in de koepel geweest vanavond ook bij een, een optreden. En daar kwam ze hem over vertellen. En bij de wie? De viooldiva's. De viooldiva's? Ja. Zijn de violen met rokken aan of zo? Ja, klopt. Ja, ja, ja. ja twee dames die prachtig violen in de, in de koepel, hè? In de koepel. Ja, vrouwengevangenis, vrouwengevangenis. <laughs> nou goed. We gaan even verder weer met de nummer van Manowar, Master of Wind. die luistert naar ZFM Zandvoort met de rock ballads. The silence of the darkness When all love best asleep. I live inside a dream, calling to your spirit as a sail calls the wind. Hear the angels sing far beyond the sun, across the western sky. Reach a silver line in a voice. I whisper, a candle in the night will carry all our dreams on a single beam of light. Close your eyes, look into the dream. Winds of change my way. My life was written on the wind. Clouds above of the Wind. En eh, dat was wederom weer een, eh, een nummer van, eh, van Manowar. En, en waarom, ja. Ik vind... het leven is te kort om naar slechte muziek te luisteren. Dus <laughs> ja, ik probeer het alleen maar te doen met goede muziek. Lukt mij niet altijd, want ja, ik ben ook maar een simpele ziel. En ik weet ook niet alles. Wat ik wel weet is, ik, ik hou van zwemmen eigenlijk. Ik weet niet hoe jullie met jullie zit, maar ja, kom je daar naar nou bij? Jongens, even stemmen. Ja, ja, ja. Doe maar. out swimming deserves a quiet night. The photograph on the dashboard, taken years ago. Turned around backwards so the windshield shows every streetlight reveals a picture shirt at the water's edge. by every day, night swimming, remembering that night. September's coming soon, I'm pining for the moon. And what if there were two, side by side in orbit around the fairest sun? I ever could not describe night swimming. You, I thought I knew you. You, I cannot judge. You, I thought you knew me. This one laughing quietly under. Ja, R.E.M. Night Swimming. En eh, ik kan me, als ik me... Als ik het me goed herinner, dan is het eh, nummer van, eh, van, van, het album Automatic for the People. Zo'n, ja, alle, alle bekende nummers uit die periode van hun, die, ja, die, die staan erop. En Automatic for the People, dan moet je gewoon eens kunnen kijken op Spotify of YouTube. ja. Nou goed, ik haal mijn, mijn, een van mijn beste vrienden haal ik, ja, haal ik even uit de kast. Hij heeft zijn gitarist meegenomen, zie ik. Ronnie James Dio, Dream On. Ja, ja, ja. Ronnie James Dio. Met uh, eh, Ingrid Melmsteen. Op den plank. Met snaren, zeg maar. Ik, eh, ik krijg geluiden te horen van, eh, van toch wel van enige, een aantal luisteraars die zeggen van, van ja, heel jammer, maar de verbinding valt steeds weg. of het komt dat het heel erg druk is, ik weet het niet. De volgende keer gaan we gewoon kaartjes verkopen. Maar ik denk <laughs> dat dat het makkelijkst is. We gaan richting de klok van 10 uur alweer. Ik heb het hier in de studio van ZFM Zandvoort.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 What I'd give to run my fingers through your hair, touch your lips to hold you near when you say your prayers. Try to understand, I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you to hear. I wish I was him with those words Ja, ja. En zo zijn we alweer eh, aangekomen. Eh. het laatste halte, het laatste station. Het station van de rockballads. Je hebt kunnen luisteren twee uur lang naar de beste rockballads. Ik heb ze niet samengesteld, dat hebben de luisteraars zelf gedaan. Eh. en die doen dat dan in het programma The Challenge. En ja, de laatste challenge die draait nu. Ik geloof nog een weekje, hè, zoiets. En... Ehm, ja, dit keer is het challenge van eh, de rock and roll. We hebben er al een boel gehad, met z'n allen. En eh, er zijn een heleboel nummers bij. Waarvan ik ook wel eens dacht van, hé, hey, hoe komen ze eraan? Maar dat geeft verder niet. De mensen die daaraan mee hebben gedaan, die eh, stellen in principe deze playlist samen. En dat is ook gebeurd met de Rock Ballads lijst. Net zoals de lijst met, met de reggae, met de blues, met de disco. Nederlandstalige nummers, we hebben alles al gehad geloof ik. Dus de laatste challenge voor deze, ja, deze week nog. En dan eh, even een maandje rust. En dan in november. En ik heb hem toch wel op de plank liggen. Oh, oh, oh, oh. For the love of God, please. <laughs> ik wil in ieder geval eh, iedereen bedanken eh, voor het luisteren. De oude luisteraars, de nieuwe luisteraars. Want we hebben weer wat nieuwe luisteraars erbij. Daar ben ik heel erg blij mee. Dankjewel voor de feedback. En voor de positieve opbouwende kritieken. Jawel. En inderdaad, <laughs> dat accentloos, nee, dat krijg je er echt niet uit. Moet je ook niet willen, denk ik. Ik laat nog even een stukje draaien eh, tot, eh, ja, tot de klok van 10 uur. Fluff van Black Sabbath, daar luister je nu naar. Ik zou zeggen, eh, slaap lekker voor straks.